mijn balkonnetje, lekker in het zonnetje. Ik had een rood ballonnetje met een draad eraan. Ik vloog naar Spanje en naar Japan, toen naar China. Ver van mijn balkonnetje vloog ik in het zonnetje aan mijn rood ballonnetje met die draad eraan. Boven een gazonnetje bij een vreemd stationnetje bracht me mijn ballonnetje ver van huis vandaan. Niets op aarde kan ooit zo prachtig zijn. zweefde in het zonnetje, ver van mijn balkonnetje, aan mijn rood